Mohamed Badi zou zijn gearresteerd in een appartement in Cairo. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld. In de buurt van het appartement betoogden wekenlang aanhangers van de moslimbroederschap. Vorige week grepen het leger en de politie in... en vielen bij het beëindigen van de protesten verspreid door Egypte honderden doden. De interimregering onderzoekt een verbod op de moslimbroederschap. De partij wil dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt. Meldmisdaad Anoniem heeft in het eerste halfjaar veel meer meldingen gekregen van mishandeling en straatroof. Zo kwamen bij de anonieme tiplijn 221 meldingen binnen van mishandeling. Bijna twee keer zoveel als een jaar eerder. In totaal kwamen er bijna 8000 meldingen binnen op de tiplijn. Dat is een stijging van 5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenluidersite Wikileaks. De militair aanklager zei dat de 25-jarige Manning... de Verenigde Staten heeft verraden... en hij het daarom verdient om een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten. Manning is vorige maand schuldig bevonden aan de meeste aanklachten. De uitspraak wordt deze week verwacht. In Den Bosch zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Ze liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De schietpartij was op de Bruistensingel. Daar in de buurt werden twee betrokkenen opgepakt. In het ziekenhuis werden ook de drie gewonden aangehouden. Mogelijk was er sprake van een verkeersruzie. Het weer, het is ongeveer 10 graden en lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag flinke zonnige periode en 20 tot 22 graden. Morgen en de dagen daarna droog en veel zon.